Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het Limburgse Weert is een illegaal feest afgekapt. 100 feestgangers dansen daar in een bedrijfsloods op een industrieterrein. de buurtbewoners klaagden over geluidsoverlast ging de politie op die loods af. Agenten zijn nu bezig om het te beëindigen. Volgens Omroep 1 Limburg waren er ook Duitsers, Belgen en huisdieren bij. President Trump voelt zich al een stuk beter. Dat zegt hij in een videoboodschap op Twitter. I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back because we still have to make America great again. De Amerikaanse president en zijn vrouw Melania hebben corona en daarom is Trump opgenomen in een ziekenhuis. Hij hoopt dat hij snel weer kan gaan campagne voeren. Topdrukte bij een supermarkt in Utrecht gisteravond. De winkel ging veel eerder op slot omdat het er zo druk was. Nadat de kroegen om tien uur op slot gingen... wilden een hoop mensen nog een flesje wijn of een sixpack bier halen. Het zorgde voor een lange rij en toen werd er ook niet meer genoeg afstand gehouden. Er moeten echt meer opvangplekken voor dak- en thuislozen komen. Dat zegt een Amsterdamse club die mensen zonder dak boven hun hoofd opvangt. Ze zitten met de handen in het haar, want door de coronaregels mogen er een stuk minder mensen bij elkaar zijn. We willen de anderhalve meter eh, willen we waarborgen. En eh, dus daarom hebben we veel minder mensen. Eerder hadden we op enig moment wel 80 mensen binnen en nu nog maar 30. En daardoor moeten ze mensen vaak nee verkopen. Dat is hartstikke lastig. In de eerste plaats naar voor de mensen die je moet weigeren. Die vaak honger hebben en al ik weet niet hoe lang niet droog hebben gezeten ergens. En in de tweede plaats voor ons allemaal. Weet je, we willen mensen rust geven, juist nu. En het weer nog. Het is grijs met hier en daar wat regen. Vanmiddag zijn er wel opklaringen en is het bijna overal droog. Het wordt vandaag een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen afrit Egmond en knooppunt Kooimeer. En dat kost je ongeveer een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen.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 Dit is eh, ZFM met Jazz. Mijn naam is Marco. Een hartelijk goedemorgen en fijn dat u luistert. De eerste plaat die ik draaide is altijd in de tweede uur. Een, jazzplaat van een artiest waarvan je het niet verwacht. Nou, dit was uh, Karin Bloemen en Cor Ongelooflijk uh, wat een multitalent deze vrouw is. Een prachtig nummer. Ehm, zoals gezegd, deze twee uur heb ik helemaal gewijd aan de Nederlandse jazzmuzici. En ik... De volgende plaat die ik klaar heb staan is van Jan van Duiker. Jan van Duiker is een trompetist uit Rotterdam. Eh, hij, is, eh, hij is echt een, van de grootste trompetisten, vind ik wel, van Nederland... als het om deze muziek gaat. Hij heeft onder andere heel lang in de band gespeeld van Kenny Dulver... en hij heeft nog wat vele andere grote van deze aarde opgetreden. En het, eh, is ook, treedt ook vaak op met het Jazz Orchestra of het, van het Concertgebouw. Zoals gezegd, Jan van Duikeren met 1912 Avenue. Eh, met het eh, jazzorkest van het Concertgebouw uit Amsterdam. Echt eh, prachtige muziek, maar het nummer gaat ongeveer nog een kwartier door. En ik wil natuurlijk nog meer Nederlandse jazzmuzikanten draaien. Zoals het volgende nummer wat ik klaar heb staan van Ruud Brink, een Haarlemse saxofonist. Echt, die heeft naam en faam gemaakt in, in Nederland. En dat nummer heet Double Face. hele fijne goedemorgen hier bij eh, Jazz op ZFM. Mijn naam is Marco en eh, fijn dat u luistert. Ondanks dat eh, dit, hele, deze hele uitzending in de teken staat van Nederlandse muzici... wil ik ook graag de buitenlandse gasten nog een hartelijk welkom heten. Zoals onze lieve toehörer in Duitsland. En of course our listeners in the United Kingdom. Warm welcome. Ehm, als je het natuurlijk over Nederlandse jazzmuzikanten hebt... dan heb je het natuurlijk over, eh, over Piet Noordijk. Piet Noordijk mag zeker niet missen. Een eh, prachtige saxofonist. Het volgende nummer wat ik eh, heb klaarstaan is Piet Groove. En het is een live nummer. Normaal speel, speel ik geen live, live nummers, maar dit is zo mooi. Dit, dit moet even gespeeld worden. Eh, Bimhuis Amsterdam, Piet's Groove. Zoals gezegd eh, staat alles in het teken van de eh, Nederlandse muzici. En we gaan nu ook over naar een beetje een andere soort van jazz. En dat is een, een, jazzmuziek die ik eigenlijk zelf heel erg fijn vind. En dat is de big band muziek. Ik heb een plaat klaarstaan van een Nederlandse zangeres, Vee Klaassen. Die treedt samen op met het WDR Big Band uit Keulen, Keulen van het West-Duitse Rundfunk. En het nummer Dat heet uh, Tides.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 Don't let him. go. met het West-Duitse Rundfunk Big Band uit Keulen. V. Klaas is een Nijmeegse eh, jazzzangeres. En eh, ze heeft onder andere al prijzen gewonnen, waaronder de Edison en de Chad Baker Award. Wie ook prijzen heeft gewonnen is eh, Dennis van Aasen. Dennis van Aasen is een Nederlandse jazzzanger. Een jaar of 25, 26. Hij komt uit Beeldhoven. En hij heeft de Voice of Holland van 2019 gewonnen. En het volgende nummer waar we klaarstaan is nummer Modern World. Het origineel is van Anouk. Het is eigenlijk een popnummer. En het is heel mooi gearrangeerd naar een, een big band versie. Crazy way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad. They suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. You tell her that she's beautiful And put her on a pedestal As you Google triple X Imagination kicks in The more you think about sex, boys With someone else, the better it gets, Boys, Do you have a purpose in your life Besides cheating on the wife For fuck's sake, show some sense and health These days adoption is a hot thing You can get a child for nearly nothing You take them home to a nanny Buy off your guilt with toys and candy But all the money that you work for, girl You can't compare it to a love, boy There's only one thing they can fix I won't let you be misled That's the hole in your head modern world Eh, Modern World. Dennis van Haasen ging na de middelbare school... Eh, schreef hij zich in voor de Rock Academy in Tilburg... waar hij werd, eh, daar werd hij niet op toegelaten. Vervolgens bloot hij zich in te schrijven voor een hbo-opleiding... Communicatie, International Events, Music en Entertainment. En hij ronde deze studie af en werd ook ehm, daarin een projectmanager in deze business. Hij heeft aan verschillende talentenjachten meegedaan, zoals toppers gezocht. En hij heeft ook meegedaan in de, in de Johan Cruijff Arena. Later deed hij mee aan de, eh, aan Voice en deze heeft hij dan uiteindelijk gewonnen. Eh, hij heeft ook een nieuwe single uitgebracht en het is Strawberry Moon. the gray, ever colder, the winds get bolder. all night and day. I need to hold her. I never told her. Her smile warms my soul and tempers the cold when winter melts into spring. The strawberry moon needs no reason, just shows up in June. It kicks off the season, so now's a good time 26 jaar eh, Dennis van Aarsen uit Beeldhoven. Hij is eh, ook bezig met een theatertour. Ik hoop dat het allemaal nog een beetje lukt in deze tijd met eh, corona. In ieder geval, de agenda is als volgt. de theatertour heet ten eerste That's Live. En in november en december treedt hij bijna elke week op ergens in Nederland. Waaronder in Haarlem op vrijdag 20 november. En in Alkmaar op 12 november. En dat was het in de buurt en Amstelveen op 30 december. Echt een eh, prachtige show. Wij zijn vorig jaar geweest hier in Haarlem. Ook met zijn eh, show met een big band. Het is echt de moeite waard. En omdat ik eh, zo'n vreselijk fan van hem ben... heb ik nog een nummer voor hem klaarstaan. Van Dennis van Aassen. En het heet Doing Alright. we are steady as a rock. In stormy weather, we'll always stay together, even if we're sometimes tied up. I've been away a while to climb the mountain. It's hard work just to make it to the top. 20 jaar uit Beeldhoven. Ongelofelijke stem, prachtig mooi. Zeker met die big band muziek. Wie ook een prachtige stem heeft, dat is uh, eh, Atsilia Rombly. Die kennen we natuurlijk veel van popmuziek. Maar ik heb een nummer van haar gevonden. Van, de, van het album van haar, de Piano Ballads, volume 2. En dat is eh, The Way You Make Me Feel. En het origineel is van de grote Michael Jackson. pretty baby with the cool shoes on. You give me fever like I've never ever known. You've just the product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me, the way you're making me feel. You really turn De Nederlandse zangeres Treintje Oosterhuis... heeft ook een tribute gebracht aan Michael Jackson. Op het album eh, Never Can Say Goodbye heeft ze een nummer eh, gemaakt... Human Nature van Michael Jackson. Ook in een, in een wat jazzy swing eh, versie. Ik zou zeggen, luister zelf. Ook ik luister naar ZFM Radio. You're the one for me, all above my reach. You smiled at me, but I couldn't see. Your smiling eyes were singing my melody. Romancing of you while I'm feeling so blue makes my desire cry out for you. This is what you should do. Walk with me, darling with me. I'm on a roll. Please hear my song. It won't take too long. I got so much to say, baby. Don't go astray. Eh, Laura Fici met Midnight Stroll. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het tweede uur uh, Jazz op ZFM... op deze regenachtige zondag waarbij ik nu naar buiten kijk en ik zie toch dat het zonnetje er een beetje lichtelijk doorheen komt. Maar wie zeker niet mag missen als je een uitzending maakt over Nederlandse eh, jazzmuziek is uh, eh, Candy Dulfer. Ik heb een... Eh, ja, je kan je afvragen of Candy Dulver altijd jazz speelt. Het is natuurlijk meer in de funk, in de pophoek. Zij is natuurlijk wel wereldbekend en ze treedt ook natuurlijk vaak op in de Blue Note in Tokio... waar ze ook onwijs bekend is en in Amerika ook. Dat ze ook speelt altijd voor uitverkochte zalen. Ik heb een nummer uitgezocht, dat heet Happy End. We zijn ook bijna aan het einde van onze show gekomen. En het is samen met eh, Jan van Duikeren. gelijknamige album, Finger, of niet van het gelijknamige album, van het album Fingerprints. Mijn naam is eh, Marco Frank. We zijn aan het einde gekomen van eh, Jazz op ZFM. Volgende week zit eh, Peter den Boer hier die de uitzending gaat verzorgen.